Die traan in je oog is geen van Verbergen. jouw leven had vreugd en verdriet. Die traan in je oog is geen schande, verbergen voor ons dus maar niet. er zijn zoveel dingen waar je nog denkt.